Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Scholieren hebben hun leerachterstand door de coronacrisis nog niet helemaal weggewerkt... blijkt uit onderzoek dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vooral op het gebied van rekenen en wiskunde zijn leerlingen nog niet op het normale niveau. Bij basisscholieren blijft ook de spelling achter. Ze hebben wel weer het vereiste niveau van begrijpend lezen. En middelbare scholieren presteren zelfs beter met Engels dan voor de pandemie. Uit het onderzoek blijkt ook dat middelbare scholen bezorgd zijn over het welbevinden van de leerlingen, vooral van meisjes. Die ervaren een zware prestatiedruk. Oekraïense experts zijn aangekomen in het oosten van Polen... op de plek waar dinsdag een raket insloeg. Dat meldt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Kuleba. Oekraïne en Polen zullen samenwerken bij het onderzoek, zegt Kuleba. Volgens de NAVO en de Verenigde Staten ging het om een raket van het Oekraïense luchtafweergeschut. Bij de inslag vielen twee doden. De gemeente Enschede probeert te voorkomen dat een hoteleigenaar in Boekelo een standbeeld laat veilen. Het werk van een Franse beeldhouwer staat sinds 1968 in Boekelo. Het was een geschenk van een zoutfabriek aan de dorpsgemeenschap. De hoteleigenaar kocht het terrein waarop het beeld staat in 2004 en vindt daarom dat hij het mag verkopen. Een vergelijkbaar exemplaar leverde op een veiling twee jaar geleden anderhalve ton op. De gemeente vindt dat het beeld van de inwoners is en stapte daarom naar de rechter. Als de partijen er onderling niet uitkomen doet de rechter op 1 december uitspraak. Voetballer Sadio Mané mist niet alleen de wedstrijd tegen Oranje... maar moet het hele WK aan zich voorbij laten gaan. De sterspeler van Senegal moet worden geopereerd aan een knieblessure. Ondanks zijn blessure werd Mané toch opgenomen in de WK-selectie van Senegal. Het weer. Vannacht is het overwegend droog. Minima tussen 5 en 9 graden.